Katrien Straatman met het NOS Journaal. De forensische deskundigen in Oost-Oekraïne gaan vandaag nog niet naar de rampplek. Of ze morgen gaan is ook nog onzeker, zegt NOS-verslaggever Gertjan Dennekamp. In Den Haag wordt vandaag nog geen nieuws verwacht over een eventuele bewapende missie naar de rampplek. Bronnen zeggen dat een brief waarin het besluit wordt meegedeeld eerder morgen dan vandaag zal worden verzonden. Berichten over Nederlandse commando's die dit weekende al vertrekken worden door Haagse bronnen afgedaan als onzin. En de OVSE wil in Oost-Oekraïne cameradrones inzetten om de situatie op de grond beter in de gaten te houden. De vliegtuigjes kunnen bewegende objecten herkennen op een afstand van 10 kilometer. Volgens de OVSE hebben zowel Oekraïne als Rusland daarmee ingestemd. De OVSE besloot eergisteren ook om 16 waarnemers te sturen naar twee controleposten aan de grens met Rusland. Er waren al 230 OVSE-waarnemers in Oekraïne. Kort voor een gevechtspauze in de Gazastrook zijn 18 Palestijnen van één familie omgekomen door Israëlische beschietingen. Veel anderen raakten gewond. Sinds 7 uur vanochtend houden Hamas en Israël een gevechtspauze van 12 uur, bedoeld voor hulporganisaties om voedsel, water en medicijnen naar de Gazastrook te brengen. Venezuela heeft het luchtruim weer opengesteld voor vluchten uit Curaçao en Aruba. Het landingsverbod werd gisteren ingesteld door de Venezolaanse president Maduro. Hij is boos op Aruba vanwege de aanhouding van een Venezolaanse oud-generaal die consul zou worden op Aruba. De man werd opgepakt op verdenking van drugshandel. Dat het landingsverbod nu toch weer is opgeheven is volgens lokale media het resultaat van onderhandelingen van Aruba en Curaçao met de Venezolaanse autoriteiten. Of er toezeggingen zijn gedaan met betrekking tot de aanhouding van de oud-generaal is niet bekend. Het weer, vanmiddag een afwisseling van zon, wolken en hier en daar ook een bui. In het noordoosten kan het daarbij onweren en bij weinig wind is het tussen de 22 en 25 graden. Ook morgen is het vrij wisselvallig bij maximaal 25 graden. Na het weekend wordt het wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ADB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen en Diemen en Muiderslot 6 kilometer... De andere kant op is een ongeluk gebeurd vanuit Amersfoort tussen Knoopert Muidenberg en Muiden 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag bij de Schipholtunnel 5 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie. Er zijn drie rijstroken dicht. En de A27 van Utrecht naar Breda tussen Nieuwegein en Lexmond 9 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij.